Ook zijn het dak en de gevel verwoest. Bewoners hebben op een bijeenkomst gezegd dat ze al een tijd lang last hebben van lekkage. Er is veel over gemaild, veel over gecommuniceerd. Nauwelijks antwoorden van Versteden zeiden de bewoners op die bijeenkomst. En de combinatie natuurlijk met lekkages in het gebouw en elektriciteit zou zomaar de oorzaak kunnen zijn van deze brand. En de brandweer die zoekt dat nog uit. Bewoners mogen vandaag in elk geval alleen naar binnen om wat spullen op te pikken. China vindt dat Amerika zich te veel bemoeit met Chinese zaken. Dat zei de defensieminister van China op een speciale veiligheidsbijeenkomst. Ook had hij een waarschuwing voor de VS, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Er werd gezegd door Lee, eh, vrienden worden ontvangen bij ons met wijn, wolven met geweren. Als je dan kijkt, ja, hoe erg is dat dreigend? dreigement dan eh, wapens zal men absoluut niet willen doen. Eh, net als Amerika heeft China ook daar helemaal geen belang bij. Ja, eigenlijk zouden de defensieministers van Amerika en China bij die veiligheidstop met elkaar praten, maar dat gaat niet door. Bij een straatrace in Helmond in Brabant zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt. Een auto knalde op een taxibusje dat stilstond voor een stoplicht. De vier passagiers zijn tussen de 16 en 33 jaar oud. Volgens de politie raakten zij zwaar gewond. Een andere auto die bij de mogelijke straatrace betrokken was, ging er vandoor. Karim Benzema vertrekt na 14 jaar bij Real Madrid. De Franse spits en de Spaanse topclub hebben in overleg besloten uit elkaar te gaan. Het contract zou nog een jaar doorlopen. En wat de volgende club wordt voor Benzema, dat weten we nog niet. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de dag nog veel zon. In het noorden is het iets bewolkter. En morgen hetzelfde als vandaag.